Thank mm-hmm. you. vrolijk van de muziek van Petula Clark. En ik hoop jij ook, want dan zit je aan het eh, goede adres. Of bij het goede adres GoFam. Eh, je hoorde van haar een van haar vele, vele, vele hits. Je hoorde Don't Sleep in the Subway. Goedemorgen met Alfred Blokhuizen. Welkom bij het tweede gedeelte van de show. Gaat duren tot 12 uur met lekkere muziek van onder andere Lindsay Pol. En straks een uh, ja, leuke reportage van Jeroen van Gent. Dus blijf lekker luisteren, blijf bij mij, blijf bij Go. Audrey Landers. Zij speelde de ja, foute vrouw in eh, een televisieserie. Was het Dallas, ja hè? Ongelooflijk. Uh, <laughs> was wel lachen. Ik heb eh, ooit een interview met haar opgenomen in Brussel. Op het vliegveld van Brusselsavond. Zomaar toen zij in Europa toerde om haar album zal ik maar zeggen, van toen de tijd te promoten. Was een leuk interview. Wel een heel klein vrouwtje, dat wel. Maar wel ontzettend leuk. Dus ik geef het je maar even mee. Goed, verder hoorde je Lindsay de Pol en Sugar Me hier bij GoFam. cross. Isabella A. Ofwel Isabella Adam. Nieuw begin. We weten eh, dat zij nog een kindersterretje was. Allerlei uh, puberliedjes zong. Maar dit is natuurlijk wel even andere koek. Wel lekker. Is hartstikke nieuw. Komt net binnen in de, ja, in de hitparades in eh, België. Hier een paar kilometer verderop. Dus wel lekker. Verder hoorde je Molokko en Sing It Back. In een paar minuten nou ja, een paar, negen minuten, tien minuten. Eh, de reportage van Jeroen van Gent, waar ik het eerder al over had. Eh, zijn vraag aan het publiek op straat is, wat was uw lievelingsvak op school? Ja, voor mij was het eh, technisch tekenen, maar wat was het voor de mensen op straat? Je hoort het straks hier bij GoFam. It was a moonlit night in old Mexico. I walked alone between some old adobe haciendas. Suddenly... I heard the plaintive cry of a young Mexican girl. La, la, la. You better come home, Speedy Gonzales, away from Tannery Road stop all of your drinking with that flusy name Flo. Come on home to your adobe and slap some mud on the wall. The roof is leaking like a strainer. There's loads of roaches in the hall. Speedy Gonzales, why don't you come home? Speedy Gonzales come you leave me all alone? Hey, Rosita, I have to go shopping downtown for my mother. She needs some tortillas and chili pepper. Your dog is gonna have a puppy, and we're running out of coal. No enchiladas in the icebox, and the television's broke. I saw some lipstick on your sweatshirt. I smell some perfume in your ear. Well, if you're gonna keep on messing, don't bring your business back here. Mm, Speedy Gonzales, why don't you come home? Speedy Speedy Gonzales, how come you leave me all alone? Hey, Rosita, come quick. Down at the cantina, they're giving green stamps with tequila. en zo een eh, grappig duo trouwens uit Nederland. Dus ja, zag er heel grappig uit. En, eh, ze maakte een paar kleine hitjes, waaronder deze You Talk Too Much. En Pat Boone ervoor natuurlijk met Speedy Gonzales. Ook lekkere oude meuk, zeggen ze dan hier in de studio. Want ja, daar ben ik wel een beetje in thuis hoor, in oude meuk. Wel, soms ook wel weer wat nieuws in de show. Gewoon voor de gezelligheid. En omdat er ook gewoon een hartstikke leuke nieuwe muziek is. En dat hoor je dan hier bij GoFM. Vandaag ook op deze zondag. Ben je net bij, bij GoFam? Nou, welkom. Gezellig dat je erbij bent. Misschien kom je net uit je bed rollen en dan is dit wel een lekkere oppepper. Rick Ashley, Never Gonna Give You Up. Was het weer Ja, lang geleden dat we die gehoord hebben. Je hoorde natuurlijk Rick Ashley. Never Gonna Give You Up. Een van de lievelingsnummers hier bij uh, ja, GoFM. Tijd voor de reportage van eh, Jeroen van Gent. Want die is natuurlijk ook weer gezellig op pad geweest. En wat schrijft hij hier als commentaar bij eh, deze reportage? Heeft u nog iets gehad aan uw schoolbezoeken? Was het nuttig? En heeft u er nog wat aan vandaag de dag? Nou ja, goede vraag. Wat is eigenlijk uw lievelingsvak geweest op school? Nou ja, hij ging natuurlijk zoals altijd met zijn microfoon de straat op. En dit zijn uw antwoorden. Ja, wat was uw lievelingsvak op school? Lievelingsvak? Op... Aardrijkskunde. Aardrijkskunde. Ja. En waarom? Nou, omdat je dan eh, allerlei dingen uit andere landen ziet waar je eh, nog nooit geweest bent, die toch interessant zijn. Dus dat eh, vond ik leuk, ja. Wat was uw lievelingsvak op school? Nou, <laughs> gymnastiek. Ja, ik heb een sportleraar eh, als vader. Dus dat zat er wel oh. een beetje met de paplepel in. Ja. Geschiedenis vond ik ook wel leuk hoor, trouwens. Maar dat kon ik niet, maar ik vond het wel altijd heel interessant. Het was mijn akeligste, slechtste vak. Oh, zeg maar, als je het vak kan <laughs> noemen. Ja, maar... ja nee, ik ben ook in turnen niet heel goed. Maar eh, de, balsporten die vind ik wel erg leuk. Die gaan we beter af. En is het nog steeds actueel dan? Eh, bent u nog ja, lenig dan? Nou, in mijn gedachten wel. Maar... In gedachten? dat <laughs> valt tegen in de praktijk. Oké, geen gymnastiek meer nu? Nee, nee, niet voor mij. Wat was uw lievelingsvak op school ooit? Eh, nou, dat eh, was denk ik... Nou ja, mijn lieveling is eigenlijk topografie, wat ik wel leuk vind. Maar uh, aardrijkskunde was wel een van de vakken waar ik het meeste, meeste interesse in had, ja. En waarom? Nou ja, is gewoon een tik van me, denk ik. Gewoon een, eh, ja, ik, ben altijd al eh, geïnteresseerd geweest in topografie, dus ja, dat, dat zit gewoon in me, denk ik. Landen leren kennen en alles wat erbij hoort? Ja, gewoon, ja. ja. ja. Vroeger de atlas doorstrijden en dat soort dingen. Dus, eh, ja. ja, ik ken het voor mezelf ook wel een beetje. En heeft hij er nog iets mee gedaan? Met, met die nou, nee, niet met die interesse. Nee. Ik heb verder met, met talen. talen, wel, talen was ook een van, ja, van, van de dingen waar ik interesse in had. En daar ben ik wel uiteindelijk meer, min of meer mee, mee verder gegaan. Wat eh, was uw lievelingsvak op school? Taal, Nederlandse taal. Nederlandse taal? Ja. Dus allerlei andere talen heeft u wel gehad, ja, maar vond u... dat vond ik ook leuk, maar ik ben echt een taalmens. Echt een taalmens? Ja, ja. Hoe komt dat tot in deze dagen nog? Ik bedoel... Nu? Nou, ik schrijf. U schrijft echt? Ik heb jarenlang een column gehad in een, eh, in een tijdschrift. Hey. En eh, ja, nu werk ik niet meer en uh, ja, loopt, ging over mijn werk. Loopt dat natuurlijk een beetje terug. Maar nou schrijf ik over dingen die ik om me heen zie gebeuren en zo. Ja. Nog altijd met taal bezig. En doet u er nog wat mee? Wordt het nog gepubliceerd? Ja, ik heb Twee, twee boekjes uitgegeven, ja. Nou. Dat is heel leuk. Noemt u de titels voor de grap? Ehm, even denken. kijken. Ehm, eigenlijk zijn wij best lief. En die andere roze, roze jurkjes en politiepetten alle mensen, dat roept heel veel vragen op. Maar ik zal maar niet, ik zal maar niet op ingaan. Maar, maar waar gaat het ongeveer over? Nou, het, gaat over peuters. Ik ben peuterleidster geweest. En daar schrijf ik over. Wat er gebeurde in de groep en dat soort dingen meer. Juist. Wat was ooit uw lievelingsvak op school? Die hoor ik even niet. <laughs> Wat was ooit uw lievelingsvak op school? Op vak op school? Wiskunde. Wiskunde? <laughs> Dat is best wel moeilijk. Ja, rekenen dan eh, vanaf de lagere school al eh, en middelbare school eh, vond ik heel leuk om te doen. Dus, en dat is altijd gebleven, cijfertjes. Ik word net gevraagd, doet u er nog wat mee? Ja, ja. ja eigen bedrijf al jaren gehad, dus dan heb je cijfertjes wel nodig. Heel belangrijk voor de boekhouding en zo. Ik ben toevallig nu weer bezig met het ontwikkelen van een facturatieprogramma. En dat is in feite ook wiskunde en rekenen. Dus. Je ontwikkelt zelf software dan zo? Of? Nou, het is een programma wat ik verder uitbreid. Dat je inbouwt dat uh, van die uh, eh, klunzenknopjes eh, inbouwt. Hoe heet dat? Ja, van die klunzenknopjes, dat ze niet het verkeerde knopje ah, indrukken. En dat, ze, dat het er allemaal vastloopt. En overzichtelijk iets. Ja. ja. Voor, met wiskunde als achtergrond? ja. Ja. ja. Ja, wel. jeetje, lievelingsvak op Echt zo'n vak waarvan die dacht van, hé ja, leuk. Ik heb al heel wat voorbij horen komen mensen zeggen nou. wiskunde. Oh, nou, ik zou eerder zeggen pauze maar eh, oh, <laughs> oh, dat is geen vak, hè? <laughs> Nee, nee. nee. ik vond uh, gym eh, uiteraard erg leuk. En ik had een onwijs leuke muziekdocent op de middelbare school. En dat was echt een, ja, in mijn ogen redelijk jonge man... in vergelijking met de oudere wiskundeachtige leraren. En die ging achter de piano zitten en die ging Johnny B. Good zingen. Nou, dat was ook niet van mijn generatie, maar hij ging <laughs> helemaal los op die piano. en dat was echt heel erg leuk. En dus inspirerend misschien? Ehm, nou ja, vooral, nee, ja, inspirerend niet zo. Maar goed, dat eh, had gekund bij sommigen misschien. Maar ik vond het wel echt heel leuk. En, en Elvis Presley, en ik, ja, dat is helemaal niet van mijn tijd, maar ik vond het echt heel oh, leuk. Misschien juist leuk om te horen uit, uit een andere generatie. Ja, en ook zijn enthousiasme. En eh, ja, achter die, hij deed het echt heel goed. Hij was echt een hele enthousiaste docent. En daar had je er niet veel van. Ja. Dat is nou. wel leuk. Op school? Ja. Rekenen. Ja. Ja. Omdat mijn vak altijd in de slagerij gezeten heb. En het eerste wat ze me leerden ja. was van je afsnijden naar je toerekenen. Oh ja, ja, ja. ja, ja. de basis al op de lagere school. Maar is heel belangrijk voor de onderneming. Ja, en voor mezelf ook. Ja. En was u daar toen al bewust van? Eh, ja, dat kan ik wel zeggen, ja. Want ik was eh, vrij vroeg was ik al in die handel. Eerst jaar of zes stond ik al te kijken op de slagplaats in Toekie. En elf jaar was, stond ik er al in. je hebt het uit de praktijk geleerd? Nee. Nooit echt, ja. Een slagerschool, ooit zoiets van. Nou, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, Alle papieren die nodig waren zijn binnengehaald. Dus. Juist. Dus dat is je favoriete vak? Ja, nog steeds. Ja, nog steeds? Ja. Af, ja. af en toe ga ik nog steeds aan de bak. Nog een beetje ja, iets doen? Eh, gewoon een beetje werken, een dagje werken. Eén dag, twee dagen. Soms de hele tijd niks en dan weer wel. Eh, mijn lievelingsvak op school, dat was ehm, wiskunde altijd wel leuk. Wiskunde? Ja. Oh, ik, ik, ik, was daar heel slecht in, maar goed, dat doet er niet toe. Wat is er zo leuk aan wiskunde? <laughs> ja, ik weet niet. Ik vond het leuk om daar eh, op een gegeven moment... Weet je wat, is altijd moeilijk in het begin. Maar als je er dan uitkomt, is het gewoon echt fijn gevoel. Oh ja, dat, als je, dat je het beheerst, zeg maar. Ja. En dat, dat, is natuurlijk een soort van overwinning. Ja, dat bedoel ik. Ja, dat is mij dat nooit is gelukt. Maar... <laughs> Kijk, goed. Nou. Dankjewel. Leuk, leuk, leuk, leuk. leuk. Goedemorgen met Alfred Blokhuizen. gates of the schoolyard are padlocked and chained to keep all the children in out of the rain. There are teachers preaching the virtues of pastel shades. You pay no attention, but it won't hurt your grades, cause you're painting by numbers in the dots. They don't have to tell you, you don't call the shots. You jump when they say jump, and you don't ask how high. It's painting by numbers, they know you'll get by. Painting by numbers, they know you'll get by. take a position in the old man's firm. He signs all the papers, you agree to the terms. They let you run errands, and you don't get days off. You take out the garbage and hope it pays off, cause you're painting by numbers connecting the dots. You work from the neck down, you don't call the shots. You jump when they say jump, and you don't ask how high. Cause painting by numbers, you know you'll get by. klinkt wel even anders dan de oorspronkelijke versie. Hè? Deze Ein Festival der Leben, Want deze komt van eh, Chantal Jansen en Jan Smit. Ze hebben hem net uitgebracht. Dus eh, het is weer feest en vuiven met deze twee. Klinkt wel heel anders tussen En verder hoorde je een hele bijzondere opname van eh, James McMurtry. En hij eh, zong Painting by Numbers. En dat was vanwege eh, de reportage van Jeroen van Gent. Want die had het over getallen en cijfers op school. En hij vond dat een mooi passend nummer. En daarom hoor je hem hier in de show bij GoFam op deze aardige zondagmorgen. Gonna bring the flame, I'll show you how. Got a question for you, better answer now. Yeah. Am I para ti, María Isabel. La playa estaba desierta, el mar bañaba tu piel, cantando con mi guitarra para ti, María Isabel. Coge tu sombrero y póntelo, vamos a la playa, calienta el sol. Coge tu sombrero y póntelo, vamos a la playa, calienta el sol. En la arena escribí tu nombre y luego yo lo borré para que nadie pisara tu nombre, María Isabel. En la arena escribí tu nombre luego yo lo borré para que nadie pisara tu nombre, María Isabel. Coge tu sombrero y póntelo, vamos a la playa, calienta al sol. Coge tu sombrero y póntelo, vamos a la playa, calienta al sol. pom pom pom pom, pom pom pom pom pom pom, pom pom pom La luna fue caminando junto a las olas del mar. Tenía celo de tus ojos y tu forma de mirar. La luna fue caminando junto a las olas del mar. Tenía celo de tus ojos y tu forma de mirar coge tu sombrero y póntelo. Vamos a la playa, calienta el sol. Coge tu sombrero y póntelo. Vamos a la playa, calienta el sol. Shiribiribi, pom pom pom pom. Shiribiribi, pom pom pom pom. Shiribiribi, pom pom pom pom. Shiribiribi, pom pom pom. Er zijn wel 500 eh, uitvoeringen van dit eh, prachtige lied. Maria Isabel. Onder verschillende titels, ook dat nog. Dus ja. Maar wij kozen toch wel voor deze van Los Pavos. Lekker. Op zondagmorgen. <laughs> Ja. Misschien denk ik bij zo, wat is dit voor een herrie? Oh, gewoon voor de gezelligheid joh. Verder worden je Backstreet Boys, ook Harry, Everybody, Backstreet Back van ontzettend lang geleden. Dit loopt al aardig tegen 12 uur. Och, wat schiet de tijd op? Ik heb nog één nummer voor je. En dan is de show alweer voorbij. Och, en ik heb nog zoveel moois liggen. Nou ja, dat bewaar ik voor volgende week. Want tenslotte ben ik een DJ.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 Um, ja, dankjewel voor je gezelschap. Fijn dat je erbij was. Volgende week zondag ben ik hier weer bij Leven en Welzijn. En dan ga ik ook weer lekkere muziek voor je draaien en een paar leuke onderwerpen aansneden. Dus er is alle reden om dan weer af te stemmen op Go. Maar nog beter is om gewoon lekker te laten aanstaan de hele week. Want we hebben de hele week goede muziek en ook eh, heel actuele informatie. Dus stay tuned zou ik zeggen. Ik wens je nog een hele mooie zondag.